uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De opstand van de Russische Wagnergroep groep is dan misschien voorbij. Het laat wel zien dat het Kremlin instabiel is. Dat zeggen militaire experts in de Verenigde Staten. Ze vinden dat het huurleger wel heel makkelijk kon doorpakken naar de Russische stad Rostov... en vanaf daar weer door kon gaan naar Moskou. Ondertussen lijkt de baas van die Wagnergroep groep nergens te bekennen, zegt mijn collega Giem. Het is een, een groot raadsel waar hij eh, zich nu ophoudt. Hij is gisteren dus vertrokken uit, uit Rostov met uh, ja, alle egars, met goede eh, hij reed de, stad uit in een voertuig. Maar dat voertuig is nergens meer opgedoken. Ook op zijn sociale media is niks te vinden. Terwijl hij normaal altijd heel actief is en voortdurend allemaal audioboodschappen deelt. Rusland sloot na de opstand van de Wagnergroep een deal met de leider. Hij hoeft er niet voor de rechter te komen en krijgt asiel in Belarus. Maar of hij daar dus is aangekomen, dat weten we nog niet. Vannacht is er een politiecamera opgeblazen in Amsterdam. De tijdelijke camera was daar neergezet door de gemeente voor extra toezicht. Naast die camera is ook een voordeur beschadigd door de explosie. Er is nog niemand opgepakt. Of de camera nog beelden van de daders heeft kunnen maken, weten we niet. En Lionel Messi had moeite om zich aan te passen bij zijn vorige club, Paris Saint-Germain. Dat zegt hij in een heel groot interview met sportzender Bel Sports. Een nieuwe club, een nieuwe manier de, de, een nieuwe compañero, a la ciudad, cual fue muy difícil al principio adaptarme para, para mí, para toda mi familia. Ja, hij zegt dus dat hij er moeite mee had dat alles anders was. Hij en zijn familie moesten verhuizen en zag ineens ook allemaal nieuwe gezichten. Messi kwam een paar keer niet opdagen voor trainingen bij PSG en werd toen geschorst. En in de laatste wedstrijden werd hij zelfs uitgejoeld. Inmiddels heeft hij al een nieuwe club, Inter Miami. Op de middelbare school in Vinkenveen in Utrecht zijn ze een petitie gestart om hun economieleraar terug te krijgen. Die docent is geschorst nadat hij foute antwoorden van zijn leerlingen in het economie-examen had verbeterd. Fraude dus. Twee leerlingen zijn de petitie nu begonnen, die al meer dan 400 keer is ondertekend. Ze zeggen dat er maar drie echt goede leraren op hun school zijn en dat die geschorste economieleraar daar één van is. De directie van de school wil nog niet zeggen wat ze gaan doen nu. Heb ik nog het weer voor je. Het is volop zomer, een graadje of 30 vandaag en tot vanavond Avond laat blijft het lekker. Vannacht trekken er buien over met ook in het noorden onweer. Morgen wordt het bijna 8 graden kouder, afkikken dus.